12 uur. Dit is Doral negens met het NOS-journaal. In de Amerikaanse stad Ferguson is de noodtoestand uitgeroepen. De gouverneur van de staat Missouri is bang voor grote onrust. Een onderzoeksjury bepaalt binnenkort of een blanke agent wordt vervolgd voor het doodschieten van een ongewapende zwarte tiener. Daarna gingen inwoners van Ferguson dagenlang de straat op om te demonstreren. Daarbij ontstonden rellen waarbij zwaar werd gevochten tussen demonstranten en politieagenten. Winkels werden geplunderd. Ook toen werd in Ferguson de noodtoestand uitgeroepen. De zeehondengriep heerst nu ook onder de Nederlandse populatie. Afgelopen week spoelden er al tien dode zeehonden aan in het Waddengebied. Uit onderzoek is vastkomen te staan dat de dieren inderdaad het gevreesde virus hadden. Dat veroorzaakte eerder al sterfte onder de zeehondenpopulatie in Duitsland en Denemarken. Daar ging 10 tot 15 procent van de dieren dood. Zuid-Holland krijgt ruim een half miljard euro van het Rijk voor het aanleggen van de Rijnlandroute, een provinciale weg van 14 kilometer bij Leiden. De weg moet de snelwegen A44 en A4 met elkaar verbinden. De aanleg is een van de grootste projecten voor de komende jaren het Rijk steekt tot en met 2028 elk jaar ongeveer 6 miljard euro in wegen, spoorwegen en vaarwegen. Daaronder vallen ook vijf bruggen over het Twentekanaal, die worden opgeknapt. Om geld in te zamelen voor de bestrijding van ebola is er eind deze maand een belpanel in Hilversum met bekende Nederlanders. Op vrijdag 28 november nemen bekende Nederlanders van 6 uur s ochtends tot middernacht de telefoon aan voor donaties op Giro 555. Of de actie op televisie wordt uitgezonden is nog niet duidelijk. Artiesten hebben een Nederlandse versie gemaakt van het Band-Aid nummer Do They Know It's Christmas. Het lied Doen Ze Daaraan Kerstmis is gemaakt op initiatief van het tv-programma De Wereld Draait Door en vertaald door Jan Rot.